De man van 66 die is gearresteerd is een voormalig lid van een parachutisten-eenheid. Hij wordt nu ondervraagd in Belfast, meldt de BBC. Hij is de eerste die is opgepakt in het lopende strafrechtelijke onderzoek naar Bloody Sunday. In 2010 bood premier Cameron namens de Britse staat excuses aan aan de nabestaanden. Dat deed hij na een twaalf jaar durend onderzoek waaruit bleek dat het leger ondubbelzinnig schuld had aan de gebeurtenissen. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa stapt naar de rechter vanwege de staking van het cabinepersoneel. Dat ziet de nieuwe voorstellen voor een CAO niet zitten, omdat daarin onder meer de pensioenen worden verzoberd. Sinds afgelopen weekend zijn veel vluchten van Lufthansa geannuleerd vanwege werkonderbrekingen. Ook vandaag wordt er gestaakt. Het is de dertiende staking van Lufthansa-personeel in anderhalf jaar. In september stapte Lufthansa ook al naar de rechter om een staking aan te vechten, toen met succes. Op de Duitse autobaan zijn twee mannen in een Ferrari omgekomen. Ze reden gisteravond in de richting Arnhem. De auto had een Nederlands kenteken. Wie de slachtoffer zijn moet nog worden vastgesteld, meldt de Duitse snelwegpolitie. De Ferrari gleed op de A3 in een flauwe bocht van de weg die nat was door de regen. De sportauto botste tegen een boom, vloog in brand en brandde uit. De bestuurder en zijn bijrijder overleden op de plek van het ongeluk. Gert-Jan Segers is de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Arie Slob heeft het stokje tijdens een fractievergadering aan me overgedragen... Vanochtend maakte Slob bekend dat hij uit de politiek vertrekt. Hij zit sinds 2002 in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Hij was zo'n zeven jaar fractievoorzitter. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Het is zo'n 14 graden. Morgen neemt de kans op neerslag af, maar het wordt nog niet helemaal droog. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 My back her net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. look at the heroes Liverpool I'll stick by you forever and do it in stuck in a vine.